Clemens Peters met het NOS Journaal. Het verdrag met Oekraïne, waar op 6 april een referendum over wordt gehouden, is in het belang van Nederland. Dat zegt Eurocommissaris Frans Timmermans straks in het Met het oog op morgen. Het is in Nederlands belang dat corruptie wordt bestreden, dat er meer handel gedreven kan worden, zegt Timmermans. Het is uiteindelijk toch een keuze, zegt hij. Wil je vlak over de grens stabiliteit bevorderen of wil je wachten tot de instabiliteit vanuit Oekraïne naar ons toe komt? De Zwitserse bank UBS mag Nederland geen informatie geven over Nederlandse rekeningshouders. Dat heeft een Zwitserse rechtbank in hoger beroep bepaald. De zaak was aangespannen door een klant. Vorig jaar vroeg de Belastingdienst om de gegevens van een groep Nederlandse rekeninghouders van UBS. Zwartspaarders moeten alsnog belasting betalen en kunnen een forse boete krijgen. President Castro van Cuba is blij met de verbeterde betrekkingen met Amerika, maar hij wil meer. Tijdens het bezoek van president Obama riep hij de Amerikanen op om het handelsembargo tegen Cuba op te heffen. Ook wil hij dat de gevangenis op Guantanamo Bay verdwijnt. Toen een journalist vroeg naar politieke gevangenen in Cuba werd Castro boos. Hij daagde de journalist uit om met bewijzen te komen. FC Twente dreigt opnieuw gestraft te worden door de KNVB. De club verkeert al lange tijd in zwaar weer en heeft nu de jaarrekening 2014-2015 in moeten trekken. De jaarrekening klopt niet doordat de transfer van Dusan Tadic niet goed in de boeken is verwerkt. Een mogelijke sanctie van de KNVB is puntenaftrek of uiteindelijk het intrekken van de licentie. Het weer nog. Vannacht blijft het nagenoeg droog.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 En zoals te doen gebruikelijk beginnen we het eerste uur altijd met een grote hit. En dat is deze keer Gary Rafferty. En dat is het nummer Baker Street. Wie kent het niet zou ik bijna zeggen. Met een mooie saxofoonsolo erin. En dat komt uit de film Good Will Hunting. see Pasen. En als het eh, Paas wordt, eh, kan je eigenlijk niet om de volgende film heen. Jesus Christ Superstar. En ik denk dat het goed is om daar een aantal nummers uit te draaien. Heaven on Their nummertje 2 van de cd. My mind is clearer now. At last, all too well, I can see. where we all soon will be. If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be. Jesus, you've started to believe the things they say of you you really do believe this talk of God is true. And all the good you've done will soon get swept away. You have begun to matter more than the things you say. Listen, Jesus, I don't like what I see is that you listen to me. And remember, I've been your right hand man all along. You have set them all on fire. They think they found a new Messiah. And they'll hurt you when they find they're wrong. I remember when this whole thing began. No talk of God, then we called you a man. And believe me, my admiration for you hasn't died. But every word you say today gets twisted round some other way. And they'll hurt you if they think you've lied. Nazareth, your famous son, should have stayed a great unknown. Like his father, carving wood. he'd have made good? Tables, chairs, and oaken chests would have suited Jesus best. He'd have caused nobody harm, no one alarm. Listen, Jesus, do you care for your race? Don't you see we must keep in our place? We are occupied. Have you forgotten how put down we are? I am frightened by the crowd, for we are getting much too loud and they'll crush us if we go too far. If we go too far. Listen, Jesus, to the warning I give Please remember that I want us to live. But it's sad to see our chances weakening with every year. Your followers are blind. Too much heaven on their minds. It was beautiful, but now it's sour. Yes, it's all. Jesus to the warning I give. Please remember that I want us to live. So come on, come on. He won't listen to me. Ah, oh, come on, listen, listen to me. Come on and listen to me. I, oh, ah. Het ritme van Zandvoort see. too frightening. We ought to call a halt. So could we start again, please? I've been living to see you, dying to see you, but it shouldn't be like this. This was unexpected. What do I do now? start again, please? Could we start again? I think you've made your point now. You've even gone a bit too far to get the message home before it gets too frightening. fraai nummer wat ook in die film verwerkt is, is King Herod's Song.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 Oh, get out, you king of the Jews. strange land. If you come today, you would have reached the whole nation. Is wailing for peace, you had no mass communication. is uitermate bekend natuurlijk. Het is ook weer een reclamespotje op televisie voor de, de musical Jesus Christ Superstar. Met in de hoofdrol dezelfde spelers uit de film. Schijnt zijn hele leven dezelfde rol gespeeld te hebben. Nou, toch bewonderenswaardig. Dan komen we weer bij een film van Batman Begins. Een film dinsdagavond om half negen. Veronica. Uh, aardige film van Christopher Nolan. Eh, met Christopher Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Morgan Freeman... Nou, het is veel op te noemen. Ik ga er gewoon wat muziek aan draaien. Is een van de, qua soundtrack is dit een van de betere dan de opvolger de Dark Knight. Want anders vind ik. Dit, dit vind ik een mooie soundtrack. Gecomponeerd door Hans Zimmer en eh, James Newton. Uh, we luisteren naar het nummertje. Ik even kijken hoe de eerste... Het, ik begin niet, de eerste vond ik niet zo. Ik begin met het tweede. Het tweede nummer van de cd. En dat heet... Even kijken hoe dat heet. Aptecisius. luisteren naar de soundtrack Batman Begins. Eh, in de eerste serie films over de superheld Batman... was de vleermuisman afgezakt tot een bespottelijk persiflage. Uh, scriptschrijver regisseur Nolan liet Batman een karaktermetamorfose ondergaan... en creëerde een ruwere, gruizerige superheld. Nolan vertelt over de moord op de ouders van eh, Bruce Wayne... over de vechtlessen van de guru Henry, gespeeld door Liam Neeson en over de terugkeer naar Gotham City... waar de misdaad bestreden moet worden. De opvolger The Dark Knight schijnt nog iets beter te zijn... wordt deze week ook uitgezonden. Maar de muziek van de eerste is eh, fenomenaal. En daarom draai ik nog één stukje uit deze kolossale soundtrack... van eh, eh, Hans Zimmer en James Newton. En dat is het volgende nummer. Laatste naar de soundtrack Batman Begins... gecomponeerd door Hans Zimmer en James Newton Howard. Eh, we zitten wel in het klassiek hoekje, om het maar zo te zeggen. En daar sluit dit heel mooi bij aan. Eh, de titelmuziek van Downtown Abbey een van mijn favoriete componistes, moet ik zeggen. En dat is Debbie Wiseman, Engelse. Die hele mooie muziek gemaakt heeft bij talloze films. Maar een van de betere soundtracks vind ik persoonlijk Arsène Lupin. Daar de titelsong van Arsène Lupin. Mm. zo mooi is, draai ik nog een stuk uit. Clarissa Wakes. ritme van Zandvoort. Ja, je luistert naar de soundtrack van Arsène Lupin, film 2004. Hoofdrollen Erdome Duries, eh, Kristen Scott Thomas. En het, eh, zijn, het film is gebaseerd op de avonturen van de bekende Franse gentleman-dief Arsène Lupin. In het Parijs van de 20e eeuw komt Lupin in dit verhaal onder de vloek te vallen van de gravin de eh, Cagliostro. Bovendien worden ze jonge jaren in Normandië belicht rond 1894. Een prachtige soundtrack, vijf sterren soundtrack. En nog één nummertje, The Needle of Antretta. Iceman heeft ontzettende mooie soundtracks gemaakt. En Arsène Lupin is er eigenlijk ook een van. Echt zo'n soundtrack die eh, iedere verzamelaar van soundtracks in zijn kast zou moeten hebben staan. Een vijf sterren soundtrack, zo gezegd. Kom ik bij een andere film, Love Happens.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 Eh, die een van zijn eh, seminars over verlies bijwoont. Al snel komt hij erachter dat hij nog lang niet over het verlies... van zijn echtgenote heen is. Mooie film, zit ook aardige muziek bij. Crystal Flowers. Hebben film 2009. Dan een nieuwe film die vanaf aanstaande eh, donderdag 24 maart in de bioscoop gaat draaien. Uh, film is uit 2015, is getiteld Fathers and Daughters. En ik ga er gewoon eh, drie nummertjes uit draaien. Het eerste nummer is uit uh, Fathers and Daughters, wordt gezongen door Michael Bolton. Eens even kijken hoe het precies heet. Ik dacht gewoon Fathers and Daughters. Vader en Daughters. Michael Bolton. Just stop van Jack Davis wordt gespeeld door Russell Crowe. Een schrijver die de Pulitzerprijs heeft gewonnen... komt op zijn kop te staan wanneer hij door een dodelijk auto-ongeluk... zijn vijfjarige dochtertje Katie alleen op moet voeden. Overmand door een schuldgevoel voor het verlies van zijn vrouw... worstelt hij met de dagelijkse routine van het opvoeden van een kind... wat nog eens verergerd wordt door zijn arrogante familieleden... die Katie van hem weg willen nemen. Jaren later vecht de 30-jarige Katie tegen de demoden die ontstaan zijn uit haar moeilijke jeugd. Ondertussen probeert Jake ten koste van alles zijn dochter bij zich te houden. Aardig film, muziek gecomponeerd door Paolo Bueno Vino. Eh, dit is Writing as a Maniac. we maar dan de, de soft version. En die is ook gecomponeerd door Paolo Buenvino. soundtrack ook. De Father and Daughter film van... Eh, eens even kijken. Die in 2015, eh, vanaf aanstaande donderdag draait hij in de bioscoop. Zal hier ongetwijfeld ook in de buurt draaien. Eh, heb ik daar nog iets bijzonders staan? Het laatste nummertje waar ik iets van laten, wil laten horen... is een film getiteld Pina. Een film uit 2011, een documentaire van Wim Wenders... over een danseres. En dit is Glasshouse, gecomponeerd door Tom Han Rieg. dat ga ik eigenlijk niet meer doen. Ik bewaar die gewoon voor volgende week. Ik ga gewoon zeggen van het is eh, de hoogste tijd om te gaan afsluiten. Ik zie dat het tegen de klok van 11 uur loopt. Dus dan kunnen we niet om Philippe Rombie heen met Dan en Maison. Ja, je hebt geluisterd naar de eh, eh, CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we hebben weer heel veel filmmuziek gedraaid. Wat ik nog op de rol had staan, maar niet heb gedraaid... is Indus Pina, Talk Radio en Brothers. Allemaal muziek uit films die deze week op televisie zijn. Maar twee uur is twee uur. Ja, we hadden weer een gevarieerd pakket. Oud, pop, klassiek, beetje jazz... Beetje techno. Blues in het begin zelfs.